Dit is met het NOS Journaal. Daphne Schippers is opnieuw wereldkampioen op de 200 meter. In Londen liep ze de afstand in 22 seconden en 500ste. Het zilver was voor Marie-José Talou uit Ivoorkust... en Shawnee Miller van de Bahamas pakte het brons. Schippers pakte de wereldtitel twee jaar geleden ook al op de WK-atletiek in Beijing. Nog meer Nederlands succes, want eerder vanavond haalde Nadine Visser... als eerste Nederlandse atlete ooit de WK-finale van de 100 meter horde. Informateur Zalm hoopt zijn klus voor oktober af te ronden. Als het aan hem ligt sluiten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgende maand een regeerakkoord. De partijen zitten sinds deze week weer met hem aan de onderhandelingstafel. Volgens de VVD zijn er al wat onderwerpen afgehandeld. ChristenUnie-leider Segers zei ook dat er op veel terreinen vooruitgang in wordt geboekt. En ook Pechtold van D66 noemde de afgelopen dagen zinvol. In Kenia is zittend president Kenyatta uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij kreeg ruim 54 procent van de stemmen. Zijn rivaal Odinga kwam niet verder dan zo'n 45 procent. Bij de bekendmaking was de oppositie afwezig. Die klaagde eerder deze week al over fraude. Tien jaar geleden leidde oneenigheid over de verkiezingsuitslag tot bloedige rellen in Kenia. Drie Britten hebben zelfstraffen gekregen tot acht jaar voor wietteelt in een ondergrondse atoombunker in het zuiden van Engeland. Daar stonden ongeveer 4000 planten. De bunker stamt uit de Koude Oorlog. De drie hadden vaste medewerkers in dienst die daar dag en nacht voor de planten zorgden. Ze tapte stroom af van een hoogspanningsmast in de buurt. Volgens de politie was het de grootste wieplantage die ooit in de regio is opgerold.